schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo wil de coalitie het aantal asielzoekers terugdringen... maar volgens het bureau is dat niet mogelijk op korte termijn. Veel bushaltes zijn niet of slecht toegankelijk voor mensen met een beperking... blijkt uit onderzoek van regionale omroepen. Meer dan de helft van de bushaltes scoort een onvoldoende... voor mensen in een rolstoel of een visuele beperking. Als telecomprovider Odido niet voor donderdagochtend 1 miljoen euro betaalt... dreigen cybercriminelen de gegevens van ruim 6 miljoen klanten op het dark web te zetten. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat zij achter de hek zitten. Het weer bewolkt en tot het begin van de middag valt er af en toe regen. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit is ZFM. each time I see you that I don't care and I don't need you.